van Kesteren met het NOS-journaal. Opnieuw een luchtaanval in Syrië. Volgens staatsmedia heeft Israël raketten afgeschoten op Syrische luchthavens en militaire bases. De meeste raketten zouden zijn onderschept en neergekomen in de buurt van de stad Homs. Israël meldt dat het met vliegtuigen luchtafweer van Syrië heeft aangevallen. Het leger van Israël heeft vaker doelen bestookt in Syrië om wapenleveringen van Iran te hinderen. Voor de vijfde avond op rij was het onrustig in verschillende Franse steden. De demonstraties om de doodgeschoten el verliepen wel rustiger dan de afgelopen nachten. Toch waren er ook rellen in onder meer Marseille en Nice. Sinds dinsdag werd in meerdere Franse steden massaal ook geplunderd. Afgelopen avond zijn ruim 400 mensen aangehouden in Frankrijk. Gisteren waren dat er 1300. De provincie Utrecht heeft een coalitieakkoord bereikt. De partijen GroenLinks, VVD, D66, CDA en PVDA gaan samenwerken. De grote winnaar van de verkiezing in maart, BBB, doet niet mee. GroenLinks en BBB kwamen er niet uit over de energietransitie. Over de inhoud van het akkoord is nog niets bekend, behalve de naam, aan de slag voor Utrecht. Het akkoord wordt woensdag gepresenteerd in Baarn. En bij een landelijke inleveractie van vuurwapens in Servië zijn 108.000 illegale wapens ingeleverd. De overheid had opgeroepen de wapens in te leveren nadat bij schietpartijen in mei 18 mensen om het leven zijn gekomen. Dat leidde tot landelijke protesten tegen vuurwapengeweld en de Servische regering, die te weinig tegen het gewelddadige klimaat zou hebben gedaan. De Serviërs konden die wapens straffeloos inleveren. Volgens de politie zijn er tienduizenden pistolen en miljoenen kogels ingeleverd. Het weer. De komende dag zijn er stapelwolken en zon. Ook blijft het op de meeste plekken droog. Het wordt ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staan nog steeds lange files in de buurt van Amsterdam. Onder andere op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Muiden en Knopend De vertraging is daar nog drie kwartier. Op de A9 Diemen Alkmaar tussen Knopend Diemen en Amstelveen Stadshart... 13 kilometer langzaam rijdend verkeer en een kwartier extra reistijd.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 hoofdletter Z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 posso chamar the land of the free, you can be what you want. break We're gonna point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 for now. Dig out them, dig out them, dig out them. Girl, I'm gonna make you sing. All the love for inna this apart. 下。